alles van. Ik er alles van. We gaan van het begin naar het einde. Uiteindelijk zijn we allemaal onderweg is waar wij begonnen zijn. En het leven is te weg. Het leven is te weg. Het leven is de weg. Dus stop niet en dreuzel niet. pas wijst dan wel alle kanten op, maar worden gedragen door de tijd. Gedragen door de tijd. Gedragen. op dezelfde aarde. We delen dezelfde planeet. Zoek naar wat we zijn kwijtgeraakt. En de ander zoekt iets nieuws. De ander zoekt iets nieuws. De ander zoekt iets nieuws. bouwen we ons eigen huisje. Dan lopen wij erin en eruit. Stoppen het dan voor met spulletjes. En wanen onszelf rijk. Wanen onszelf rijk. zelf rijdt.